extreem weer in het noorden en oosten van het land. Daar is, soms daar is het soms verraderlijk glad door ijzel, vooral op lokale wegen. De komende uren zal de gladheid geleidelijk verdwijnen, zegt het KNMI. In de regio Eindhoven werden automobilisten vanmorgen verrast door de gladheid. Op de snelweg tussen Helmond en Eindhoven gleden tien auto's van de weg. Het weer...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 We must the dark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 sun.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 maar lief, dat kan geen kwaad. day.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 呜。 car. Gave you all I had and you tossed it in the trash. your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 In Duitsland is nu ook dioxine aangetroffen in varkensvlees. Op last van het ministerie van Landbouw worden een paar honderd varkens op de boerderij in de deelstaat Neder-Saxe afgemaakt. Het bedrijf had voer gekocht van de leverancier waar de dioxinevergiftiging is veroorzaakt. Vandaag komen de fractiespecialisten bij elkaar voor overleg over de besmettingen die eerder werden vastgesteld in kippenvlees en eieren. Het KNMI waarschuwt voor extreem weer in het noorden en oosten van het land. Daar is het soms verraderlijk glad door ijzel, vooral op lokale wegen. De komende uren zal de gladheid verdwijnen, zegt het KNMI. In de regio Eindhoven gleden tien auto's van de weg en was de A270 een tijd afgesloten. In het noorden van Gelderland konden de ambulances de vele meldingen niet aan. De grootste problemen door ijzel zijn daar nu voorbij. In Zevenaar zijn een goederentrein en een internationale passagierstrein tegen elkaar gebotst. Beide treinen zijn gedeeltelijk ontspoord. Er zijn voor zover, bekend geen gewonden gevallen. Verwacht wordt dat het treinverkeer tussen Arnhem en Emmerich tot laat in de avond stil ligt. De ANVR heeft 30 reisorganisaties op een zwarte lijst gezet. De reisbureaus en tour operators houden zich volgens de reisbranchevereniging niet aan de wettelijke garantieverplichtingen. Reizigers die bij deze organisaties een vakantie boeken zijn er niet zeker van dat ze hun geld terugkrijgen of gratis terug kunnen als de reisorganisatie onverhoopt failliet gaat. De Australische stad